Kok met het NOS-journaal. Bij een schietincident in een woning in Everdingen zijn twee doden gevallen. Het gaat om een 43-jarige politieman en een 40-jarige vrouw. De politie vermoedt dat de man de schutter is geweest... en dat hij eerst de vrouw heeft gedood en daarna zichzelf heeft verwond. Onderweg naar het ziekenhuis is hij overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen. ProRail doet aangifte tegen de vrachtwagenchauffeur... die gisteren een ongeluk veroorzaakte op de spoorwegovergang bij Berkel en Schot. Een trein botste op zijn vrachtwagen die stil was komen te staan op het spoor. De chauffeur wist nog op tijd uit zijn cabine te klimmen. Ook in de trein waren geen gewonden, maar de schade was wel groot. Volgens ProRail had de chauffeur een verkeersbord genegeerd... waarop stond dat alleen voertuigen van maximaal 10 meter over de overgang mochten rijden. Volgens het transportbedrijf waar de chauffeur voor werkt... had de vrachtwagen een lengte van meer dan 16 meter. ProRail wil ook de schade aan het spoor op de transporteur. De beurzen hebben veel last van het coronavirus. In Amsterdam is de AEX bijna 4% in de min geëindigd. In een week tijd is de AEX nu meer dan 10% gedaald. Ook de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden in de min. En ook Wall Street staat flink lager. In Nigeria heeft de politie 24 jonge kinderen bevrijd uit een pand van waar ze werden verhandeld. Ook zegt de politie vier zwangere tieners te hebben bevrijd. De kinderen zouden er slecht aan toe zijn. Volgens de politie worden er in het zuiden van het land vaker van dit soort babyfabrieken ontdekt. Waar vrouwen bevallen en hun kinderen worden verkocht. De eigenaar van het pand is opgepakt. Ze ontkent de beschuldigingen en zegt dat ze een weeshuis runt. In Limburg is vanwege de sneeuw code geel afgekondigd. En daardoor kan het plaatselijk glad zijn. In de hoger gelegen gebieden ligt inmiddels een flink pak. Later vanavond verdwijnt de sneeuw. Het weer, regen dus of natte sneeuw. Vanavond vanuit het westen wel opklaringen. Minimumtemperatuur dan rond de 2 à 3 graden. Morgen begint droog met wat zon, later weer regen. Mogelijk ook weer natte sneeuw en dan wordt het maximaal 7 graden.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 Ik, ik heb gewoon besloten om het maar wel te doen. Eric Clapton met She's Waiting van een album Behind the Sun. Behind the Sun moet ik eigenlijk zeggen. Welkom bij deze Alternative FM op 27 februari. En 1985 voor de mensen die mij een beetje kennen op de sociale media. Dat heeft alles te maken met dit. laat mijn dag niet eh, verpesten door een paar eh, halve kneuzen... die eh, ergens een of ander weet ik veel wat weer overal vandaan halen. <clears throat> de, de Formule 1 is een beetje de ijsbeer. Hoewel, ik geef deze keer toch een deel van de natuurbeweging een klein beetje gelijk. Waanzin om over het strand heen te rijden. Dat is mijn eigen mening erover. Goed, ik bedoel, als jij een team bent en je wil over het strand komen omdat je bang bent in de file te staan. Eh, wat denk je van mij dan? Eh, ik moet uh, het halve dorp doorkruisen omdat het halve dorp een evenemententerrein is. Dus ik bedoel er maar mee te zeggen... Ik maak ook even een statement. Goed, welkom. dit heeft dus alles te maken met een Dutch Grand Prix. Ik, ik heb even een beetje een klein statement erin aangebracht moet even mensen. En dat eh, allemaal omdat vandaag ook eh, hier een eh, gast is. En die zal wel denken, wat, wat is dit nou allemaal voor, voor flauwekul. Dat, dat heeft iets te maken met 20 Dinky Toys die straks worden losgelaten in, in mei. dat heeft daarmee te maken. En dan ehm, zullen wij daar denk ik ook wel, wel iets eh, mee gaan doen hier binnen deze eh, burelen van eh, ZFM. Ehm, want ja, het is wel de bedoeling dat dat, dat, dat natuurlijk ook gevolgd wordt. Ehm, dat zeggende zeg ik er ook even bij, want ik ben ook nog een half bedje vergeten eerlijk gezegd. Dus die moet ik er ook nog bij, bij verzinnen, want anders dan, dan weten we het wel. En wat ik nu hoorde, dat zijn ook ongewenste geluiden vanaf een eh, schuif die ik ook eh, meteen de nek om heb gedraaid. Straks ga je luisteren naar een aantal nummers van Melle. Nou, hij mag ook wel deze kant op komen, want dan kunnen we hem ook nog even een, klein, een kleine introductie doen. Melle is eh, een van de mensen die geweest is bij Durop Akda wordt. Ik zal even microfoon 3, want dat, daar zit jij aan. Ja, ja, dat is de goeie. <clears throat> welkom. want, ja, want, want jij hebt al eerder wat van je laten horen voordat je op Akda wordt. Klopt. mee aan eh, mee heb eh, gedaan. Want ehm, je hebt ook eh, eventjes ons laten weten van... ja, ik heb een nieuwe single... Precies. En die hebben we gedraaid. En ineens zagen wij ook dat, dat jij een van de mensen bent... die aan die Rob Agda wordt uh, mee ging doen. Dat was de tweede voorronde, geloof ik, uit Ja, ik weet het eigenlijk zelf niet Volgens mij december. Ja. Ja, hè? december heb jij meegedaan. Ja. Ja? Weet je het nog? Nou, ik zit even te twijfelen of het nou de eerste of de tweede was. Volgens mij was, het, de tweede, Volgens mij was het de tweede. Ja. Nou, goed, willen we vanaf zijn. Eh, maar goed, <laughs> eh, ik, geloof dat, uh, dat je inmiddels ook de EP gepresenteerd hebt. Klopt, ja. Die kwam in januari uit, 10 januari. En nou ja, daar ga ik zo natuurlijk een paar liedjes van spelen. Ja, want je hebt in ieder geval de piano meegenomen en een akoestische gitaar. Ja, zeker. Ehm, even over de EP. Was dat al, zat dat al in de pijplijn in 2019? Ja, zeker. Ja? ja, zoiets duurt gewoon heel lang voordat het uiteindelijk eh, ook echt gereleased wordt. Dus dat hm. was inderdaad al af in 2009. Dus toen de eerste single uitkwam, was de rest ook al af. Ja. Maar eh, ik wilde het nog niet allemaal tegelijk weggeven. Ja, <laughs> toen bij de Rob Agda wordt eh, speelde hij met een complete band. Ja, klopt. nu is dat alleen jij. Klopt. Ja, die, die EP is ook net een andere sfeer dan wat ik doe met met de band. Maar we doen het ook zeker allemaal samen. Maar kijk, bij zoiets als de Rob Acta wordt, dan krijg je 20 minuten. Dus dan willen we gewoon een zo knallend mogelijk energieke set neerzetten. Mm. En eh, ja, wat ik hier ga doen is iets, iets, iets intiemer, zeg maar. Maar het is allemaal, eh, het is allemaal mij. <laughs> allemaal jou, in ieder geval. Oké. Ehm, we gaan eh, beginnen met de uitzending. tenminste, nu echt. <laughs> dat En dat doen we met de Cosmic Carnival geheel in stijl. Want er waren wat grappige mensen vandaag. maar ik daar laat ik mijn humeur niet door verpesten. de Cosmic Carnival. we've learned is everything can change. We try to make it work, but nothing feels the same. It's hard to find the words when trying to explain. bijzonder liedje in ieder geval. Eh, dat, eh, de aanleiding is eh, omdat het zoontje van Mirjam West iets mankeert. Daar kwamen ze op een gegeven moment een beetje wat later achter. En ja, dan is het op een gegeven moment... wat doe je er dan verder mee? Ehm, het heeft te maken met, het, met haar zoontje Wiebren... Drie jaar oud inmiddels. Ontzettend lief en vrolijk. Zo schrijft ze op... in, nee, niet op Instagram. Op haar Facebookpagina. Heeft blauwe ogen en blonde haartjes. Maar hij is ook meervoudig gehandicapt. En toen Wieberend 2,5 maand oud was... kreeg hij uit het niets zware epileptische aanvallen. En dit was een hele verdrietige periode voor Mirjam en haar wederhelft. En ze dachten op een gegeven moment dat eh, Wieberen tot die tijd gezond was. Maar nu hebben ze ontzettend veel stress eh, daarvan. Het heeft uiteindelijk eh, geleid tot een liedje. En dat liedje dat heb je dus net kunnen horen. onder meer... Ehm, gemaakt samen met eh, Mark Lotteman. En ook een videoclip die je terug eh, kan vinden. Het, eh, maakt dat ook wel heel erg bijzonder. Inmiddels staat hij klaar. Melle. En we hebben net al de, de korte introductie gedaan. bekend ook uit de Rob woordserie van dit jaar zelfs nog. 2019-2020. En ehm, ik moet even kijken. Even dat eh, blaadje erbij pakken. Zo. <clears throat> Eh, dan uh, eh, hebben we al eventjes begrepen dat er al de, de, eerste twee nummers... die gaat hij spelen. On the Road, dat is de eerste. Dat is de vraag, waar gaat het over? nou ja, in mijn hoofd heb ik het geschreven over een ruzie. Maar het is nog maar de vraag of, of iedereen dat eruit haalt. Dus ik zou zeggen, let goed op en <laughs> kijk of je het ook hoort. Oké, okay. laat maar worden. asleep on the road again. I'll lay you to rest in my arms and we will find a way to get ourselves right out of this place. For so long we've been moving against the wind. I think we should get off the path and leave our thoughts behind. All I need is a little more time. does not it? And life keeps dropping us off on a road where we've never been, doesn't it? Well, I wish you could see what I mean when I'm saying this, darling. Oh, life keeps kicking in like a drug that we've overused, doesn't it? gonna sleep on the road again. Just lay me to rest in your arms. En dan hebben we natuurlijk eh, nog het eh, tweede nummer. Dat eh, heet Why. Dat zou je denken dat het met W-H-Y. Maar nee, Melle heeft het anders opgelost. Hij Heeft gewoon de Y gebruikt. waarom juist dan alleen maar de Y? Is het fonetisch makkelijker te onthouden? Nou, er zit ook wel een verhaal achter eigenlijk. Want ik heb het liedje geschreven naar aanleiding van een van mijn eerste herinneringen. En dat was het moment dat mijn familie te horen kreeg dat mijn oom nog maar een aantal dagen eh, te leven had. En um, ja, dat moment heb ik herinnerd op een of andere manier. Ik weet daar nog beelden van. En op basis daarvan heb ik het liedje geschreven. En die oom die heet Ian met een Y. Dus ah. eh, ik zing ook in het liedje. Eh, spreek ik hem eigenlijk aan. en het mooie van die letter is natuurlijk dat het ook nog de tweede betekenis heeft in het Engels, why. Maar als je de, de lyrics bij, de YouTube film, bij het YouTube-videootje opzoekt, dan zie je ook de Y staan in plaats van Y. Helemaal goed. Daar komt hij aan. I've only known you a few years, and I only know you from pictures when I should have known you. start. Ooh, the end's about to start. They say I walk like you, they say we look the same. <laughs> dat was hem weer. Dankjewel. Melle was dat. Eh, we gaan hem eh, straks natuurlijk nog een keer uh, terug horen hier uh, bij Alternative FM. het leuke is, er is toch buiten Zandvoort reclame gemaakt door mijn grote vriend en collega Willem de Waard van Omroep Zuidplas of Radio Capella. Want dat kan ook, want hij heeft op zaterdagmiddag het programma Zwaardvis. En zo waar. Er kwamen ineens twee eh, acts vandaan... Eh, die ook eh, in de Rob hebben meegedaan. Nemesis en Starfish. En eh, die Starfish die heb ik nog ergens eh, geïnterviewd. Hoe Willem er in één keer aan eh, komen. Ik moest zelf ook gaan graven. Ik denk, wanneer is dat geweest? Dat is al een hele tijd terug. Maar Nemesis kunnen we zeker nog reproduceren. Want dit was een vrij recente winnaar in 2017, 2018. Voor die mensen die zeggen, waar heeft hij het over? Nou, ga lekker zeil, luisteren op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 gewoon lekker naar Zwaardvis luisteren. Want Willem weet er ook bijna net zoveel. Eigenlijk misschien weet hij wel, misschien wel meer dan ik. <laughs> Toch enige bescheidenheid uh, doen. Willem weet meer dan ik. Ik ga het gewoon toegeven. Eh, wat betreft de muzikale dingen in Nederland. Hij doet ontzettend veel eh, met eh, allerlei dingen die in de regio eh, afspelen... als het gaat om festivals en bands interviewen. Dus ik zou zeggen, luister tussen 12 en 2 bij Radio of Omroep Zuidplassen. Dat is allemaal leuk te horen. Dus dat eventjes zeggende... kunnen we weer even wat adem gaan halen. Geven we Melle ook weer een beetje rust. Want ja, we gaan zo eerst even weer twee nummers draaien. En die twee nummers komen onder andere van Jonas Brug en de London Community Gospel Choir. Een Deense Nederlander. Met Dead Feeling. En daarachter zit um, ehm, Susanne Sanders met High Tides. Eh. Oh, there's a moment in the air tonight Put your hands on my chest, alright Can you feel it? I feel it. Yeah, there's a moment in the air tonight. And like a Viking, I'm prepared to fight for that feeling. Yeah, that feeling. It's not a sentimental love song, I promise. You've heard enough. I wrote enough. You're in my own shirt van Suzanne Sanders. En eh, inmiddels zit hij weer klaar achter de piano. Want dat is eh, één nummer de, die hij gaat spelen achter de piano. Dat is All For You. Eh, de vraag aan Melle is over... En waar gaat het over? Wat mogen we een beetje inhoudelijk van het, het liedje verwachten? Ik denk dat het eigenlijk vrij voor zich spreekt waar het over gaat. All For You, dat is eigenlijk al de hele samenvatting van waar het over gaat. Alles voor iemand over. Oké, oké. it's all for you I'll give you all my days You're all I need to get by Just come and show me The error of my ways And I will change for you These little moments are worth more than every scar that I could carry. Well, I hope this life is long enough to show you what you mean to me. Wherever you might be, I hope that you remember Every step that I take Every rule that I break If you don't want me around, I just hope that someday a little part in you will feel the same way that I do. Well, I think this life is long enough to show you what you mean to me. was uh, op eh, de piano met eh, All For You. Nou, inderdaad, er is niks te veel aangezegd. Hij heeft gewoon beloofd wat, wat er in de song zat. met volle overtuiging met hart en ziel. Want eh, dat, eh, ja, je zal maar een, eh, de grote stille liefde van Melle zijn... en hij komt onderaan het balkon dat zingen. Dan denk ik wel dat er <laughs> iets van waarheid in zit, denk ik. Onder het balkon, ja. Wat zeg jij? Onder het balkon. Onder het balkon, ja, ja, ja. <laughs> Goed. het tweede nummer, dat is weer gewoon op de akoestische gitaar. En dat nummer dat heet Float Away. Yes. Looking out over endless blue sea, take me to the white rocks carrying their trees. I could easily drown right now, looking in your eyes, quicker than any wave could drown me. But I'll let them try. sometimes feel like life's a waste. But I know that everything will be okay when you hold me in that loving tight embrace. eventjes uh, mellen. Eh, we gaan hem eh, straks natuurlijk nog een keer horen na het volgende uur. Dan komen er nog twee nummers voorbij. Nu, tijd voor Benedict. En dat is ook een verhaal apart. Dat ga ik je nog een keer uitleggen. Nu nog even niet, maar dat nummer dat heet When We're Young. Tenminste, als verdonschot wil meewerken. table we could never get caught. It's what we thought when we were young. This is the last time I will come. This is the last time I will come I try to tell you something not so I know who you are Where you are when we were young This is the last time I will I try to tell you something twice to make sure who we are Where we are This is the last time I will call. I try to tell you something nice, so I don't. Is jouw hart van goud, jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. Oh, je bent het anker als alles lijkt te wankelen. Je zet koers op volle zee. Iets wat ik zeg. voelt niets. Dat is geen klein. dat was hem. Eh, Awake van Alaska Pollock. Ik zal hem even vakkundig even de nek omdraaien. Want we hebben er nog eentje die ik eh, nog eh, kan draaien. En dat is deze van Loke. En de frontman van die band Sjoerd van Heumen is zelf ook al begonnen met een project. Dat heet Paris Boy. Je hoort het dus tot aan 9 uur. En daarna zijn we gewoon nog één uurtje bij je terug.